ZFM. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A4 daarna richting Amsterdam nog een kwartier vertraging voor knooppunt De Nieuwe Meer. Ook een kwartier vertraging nog op de A7 Hoorn-Zaanstad tussen Avenhoorn en Purmerend Noord. En op de A10 Koenplein Amstel tussen Osdorp en Amsterdam Buitenveld.